7 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgelopen tot 80. Er raakten 230 mensen gewond. De bommen ontploften tijdens een demonstratie van duizenden Hazaren. Die eisen dat er hoogspanningsmasten worden gebouwd in de dorpen en steden waar ze wonen. Veel van hen hebben nu geen elektriciteit. Het is de zwaarste aanslag in Kabul sinds april. Toen kwamen er 64 mensen om het leven. Toen een terrorist zichzelf opblies en een ander het vuur opende. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist. Britse automobilisten hebben veel last van enorme files richting de haven van Dover. Aangescherpte veiligheidsmaatregelen op weg naar Frankrijk leiden tot grote vertragingen. Reizigers stonden tot 12 uur lang vast bij hoge temperaturen. Veel mensen hebben de nacht in hun auto moeten doorbrengen. De politie zet een helikopter in om water naar de automobilisten te brengen. Turkije heeft een neef van de islamitische geestelijke Gulen gearresteerd, melden verschillende Turkse media. Het OM in Ankara gaf de opdracht voor de arrestatie. Fethullah Gulen, die in Amerika woont, wordt door president Erdogan gezien als de aanstichter van de mislukte koepoging vorige week. Hij wilde de Verenigde Staten Gulen uitleveren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft gezegd dat hij bereid is mee te werken aan een onderzoek naar Gulen, maar niet voor Turkije met bewijzen komt voor zijn betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep. Zo'n 15.000 Fransen hebben zich gemeld voor een functie als vrijwilliger bij de politie, zegt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze reageren op de oproep van president Hollande. Na de aanslag in Nice vroegen jonge mensen om te helpen. Ze zullen worden getraind in het omgaan met terrorisme-dreiging en worden ingezet als reservist. Door de verscherpte veiligheidsmaatregelen zijn veel extra mensen nodig. Het weer, de zon schijnt geregeld en de wind neemt geleidelijk af. Het is warm en het blijft de komende uren ook zo. In het oosten en zuiden van het land is er kans op een onweersbui. Morgen wordt het warmer dan vandaag, met maxima van 25 tot 29 graden. De dag begint grijs, maar later is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog.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 Deze week in de top 40 hebben we 11 stijgers, 14 zittenblijvers, 14 dalers en één nieuwe binnenkomer. Jonas Blue samen met JP Cooper is eh, nieuw in de lijst. En daardoor moest Mike Posner na 18 weken tijd met zijn I Took a Pill in de plaats plaatsmaken. Snelste stijger deze week is in de handen van Kelvin eh, Harris samen met Rihanna. This is what you came for, maar liefst 19 plaatsen gestegen. En de snelste daler eh, is voor eh, Ellie Golding, 15 plaatsen gedaald. Hey, over een klein half uurtje gaan we bellen met Tim Koemans. Formule 1 update, de beste Formule 1 update van uh, Kust en uh, wijde omgeving, al zeg ik het zelf. En eh, een uurtje later gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. En dan eh, rond de klok van kwart voor vijf zal de top 3 van deze week van Europa aan bod komen. En er zit dan een eh, klein beetje verschuiving in de top 3. Dus blijf gezellig luisteren. Tot vijf uur zijn we bij je. En ik zeg we, want tegenover me zit niemand minder dan Sander. Goedemiddag. Goedemiddag meneer Luijsje, hoe maakt u het? Nou, het kan beter. Ik ben wat ziekjes, maar... Eh, ik ben wat ziekjes? Dat blijft dan maar ver uit de buurt van me. Ja, doe Blijf maar in die spreekcel zitten dan. dan eh. dat zal ik zeker doen. Hou je bakzillen bij je. Nou ja, in ieder geval, uh, Sander zit dus tegenover me weer. Het is dat we geen spreekcel meer hebben. Jammer eigenlijk. Ja, Anders was het stuk... Ja, ik ga meteen van snotteren. <coughs> Zo. Gaat er niet aan me overgeven, die uh, ziekte. ik hoop het niet. Ik ga maandag op vakantie. Ja, nou, ja en, ik moet dit weekend werken. Het wordt prachtig weer. En, ja. Even centjes verdienen. Nou ja, in ieder geval eh, zal hij weer eh, de resumes eh, gaan vertellen voor je. Tenminste, als zijn stem eruit kan komen. En zo niet, dan merken we het vanzelf. Toch? Ja, dat gaan we zeker merken. We gaan er vanzelf achter komen. hey, eerst krijg je van mij even de top 3 van vorige week. Nummer 3. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Wie deze week op eh, nummer 3, 2 en 1 staat, dat uh, ga ik jou aan het einde van de uitzending verklappen. Eerst gaan we beginnen met de nummer 40, die al 12 weken lang in de lijst staat. Vorige week ook op 40. Dit is Jess Clear met 1 Got Far To Go. Tot 5 uur dus de top 40 van Europa, de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Hey! twee weken op eh, nummer 40 staat... en eh, er nog geen eh, nieuw werk is van deze dame uit Groot-Brittannië. Dit was Jazz Clear met Ain't Got Far To Go. De nummer 40 van deze week. En nummer 39 is ook blijven zitten deze week. 15 weken lang ondertussen in de lijst is de Chainsmokers met uh, Don't... Nee, niet. Dit is... <laughs> die sla ik over. Dit is beetje lezen. ook blijven zitten overigens. when you're down won't get you down. Be the rebel when you rise and fall. Be the crazy, be the youngest thought. Keep on loving with a broken heart.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 Ja, bijna, ik zei het verkeerd de nummers eh, die ertussen staan, dat hoor je zo direct van eh, niemand minder als dan eh, Sander in lijstje. Maar gaan we naar de eerste en tevens de laatste nieuwe binnenkomer van deze week. Jonas Blue is dat. Hij is afkomstig uit Londen en haalt zijn muzikale aanknopingspunten uit de combinatie van pop en dance. Als inspiratiebronnen noemt hij Felix Jean, Lost Frequencies en Kygo. En de klanken van de Tropical House die ze produceren. Nou, met Fast Car, het originele nummer 1 hit van uh, Tracy Chapman uit 1988... Eh, blaast hij één... Eh, blaast hij één dan de favoriete nummers van zijn moeder nieuw leven in. Het levert hem en Dakota, die de vocale verzorgde binnen begin 2016... zijn eerste top 40 hit op. Nou, Fastcar staat er totaal 24 weken lang in de Nederlandse top 40... en bereikte de derde plaats. Perfect Stranger met erop de stem van J.P. Cooper wordt in juni de opvolger. En nu op 15 eh, juli 2016 komt hij dan de lijst van Europa binnen op een hele mooie 34e plaats. Dit is Jonas Blue samen met eh, JP Cooper met Perfect Stranger. Nieuw binnengekomen deze week in de Euro Breakdown op de nummer 34. Hier op eh, ZFM's antwoord. Zo direct over voor een minuut of tien gaan we bellen met Tim Koemans. Formule 1 update. Daarna de rest van de lijst. When I saw you yesterday. I'm not playing no games this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. Jonas Blue samen met eh, J.P. Cooper. Perfect Stranger. En we gaan meteen door met de nummer 31. De snelste daler eh, van deze week. Ellie Golding is dit met Something in the Way You Move. Mulder. lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Ooh, yeah, that's what I hear. Eh, van deze week. Meu featuring, eh, weet ik veel wie, eh, met de Final Song. Wat is mijn geluid slecht? Hè? Ja. Oh, wacht even. Volgens mij staat er een, nou ja, een gewoon bak wie uh, open. Race Radio, Pit Report. Report. Nee, ik sta geen gewoon nou ja, het zal... Hey, de Formule 1 Pit Report. En daarvoor hebben we aan de telefoon niemand minder dan Tim Koemans. Tim, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben je van de postcode loterij geworden? Ja. Ah, dat doe je goed. Nou ja, was het maar zo feest. Jij krijgt een miljoen of zo, of eh, wat is het? Nee, ik krijg helemaal niks. Oh, nou ja, lekker dan. Oh, nou weet ik het weer waarom mijn geluid zo slecht was. Stekker van mijn koptelefoon zat er niet goed in. <laughs> oh, ja, dat, is, dat is niet handig. Is nee. Nou, hoor ik mezelf weer. Ik, denk, zat al te kloten. Ik denk, wat is dit nou, joh? <laughs> Martin, vertel afgelopen week eh, de Formule 1 race eh, geweest op eh, Silverstone. Yes, dat klopt. Ehm, leuke race. Ehm, eigenlijk altijd een leuke race, Silverstone. Ehm, het zit vlakbij bijna alle fabrieken van de Formule 1 teams. Um, ze roepen natuurlijk altijd wel dat Mercedes uit Duitsland komt en dat Red Bull uit Oostenrijk komt. Dat klopt ook wel, maar de fabrieken staan allemaal vlak bij Silverstone. Mm en zo dus voor eigenlijk bijna iedereen de thuiswedstrijd. En zo ook voor Hamilton, Palmer en Button, onze drie grote Engelse vrienden. Ehm, Verstappen had eigenlijk een ja, best wel heel erg fantastisch weekend. Ehm, want in vrije training nummer 1 werd hij volgens mij nog zevende. Um, vrije training nummer 2 werd hij derde. Vrije training nummer 3 werd hij derde. In de kwalificatie werd hij derde. En uiteindelijk in de wedstrijd werd hij ook derde. Ja. Waar, waren het niet dat men bij Mercedes een kleine fout hadden gemaakt? Ehm, Nico Rosberg bleek aan het eind van de wedstrijd wat problemen met zijn versnellingsbak te hebben. Um, mocht eigenlijk zijn zevende versnelling, de Formule 1 auto heeft er tegenwoordig acht, uh, mocht zijn zevende versnelling niet meer gebruiken en miste nou, daardoor toch aan de rechte stukken. Ehm, en wat Mercedes daarover riep was verboden, want je mag namelijk niet eh, tijdens de wedstrijd aan de coureurs eh, vertellen wat je met je auto moet doen. die coureurs kunnen op het stuur kunnen ze een heleboel instellingen veranderen. En dat hebben ze wel gedaan bij Mercedes. En dus kreeg Rosberg een plaatsje straf. Ehm, eigenlijk kreeg hij 10 seconden straf. En Max zat er een seconde of 4 uit mijn race. En hij schoof op. En zo werd Max dus voor de tweede keer in een week tijd tweede. Keurig. En dat is natuurlijk eh, hartstikke keurig. Eh, wat ook leuke statistieken zijn, sinds dat Max begon bij Red Bull, op de circuit van Spanje, waar hij natuurlijk meteen won, heeft hij 77 punten gehaald. En dat betekent dat hij daarmee tweede zou staan in het kampioenschap, als dat eh, het, het hele verhaal was, zeg maar. Als dat de start van de eh, Formule 1 was, zeg maar, Spanje als, als Spanje de eerste wedstrijd was geweest, had hij nu tweede gestaan. Dus hij is echt <laughs> fantastisch bezig. Ehm, staat ook nog maar 16 punten achter op de daadwerkelijke nummer 3. En dat is op dit moment Kimi Räikkönen. Ehm, vooraan was het Lewis Hamilton die won. En daarmee zijn achterstand op Nico Rosberg, die uiteindelijk toch tweede werd. Eh, of derde werd dus. Verkleinde tot één punt. Dus ja, het gaat vooraan is heel spannend. Maar ook de nummers 3, 4, 5 en 6 eh, spreken wij over Max Verstappen, Ricciardo, Vettel en Räikkönen zitten daarmee heel dicht bij elkaar. En dan is er eigenlijk een groot gat naar Valtteri Bottas, die samen met eh, zijn teammaatje Massa echt een dramatisch weekend had. Dus Max lijkt daar een beetje los van te zijn. Volgens mij is het verschil nu 36 punten, dus dat lijkt goed te gaan. Dus het is echt eh, de clash tussen de Mercedes, eh, dan de clash tussen Ferrari en Red Bull en vervolgens de rest van het veld wat er achteraan al op. Ehm, eigenlijk Force India die daar nu de grootste stappen lijkt te zetten. Ehm, ook met, ik geloof, een zesde en een zevende plaats op Silverstone. Dus dat lijkt daar heel goed gegaan bij de mannen van Vijay Malia. Nou, dat is goed nieuws. Eh, sorry? Dat is goed nieuws. Ja, voor Force India is dat hartstikke Ja. <laughs> Hmm. Vorig jaar bleek er nog eh, wat problemen te zijn met de centen, maar dat lijkt op zich redelijk opgelost. Eh, bij Sauber echter niet. Ehm, ik verwacht eigenlijk dat Sauber na dit seizoen misschien een beetje de handdoek in de ring gaat gooien. Want als je ziet dat nu de manners eigenlijk het tempo van de Saubers bij kunnen houden... terwijl ze vorig jaar nog zeker een seconde of twee per rondje sneller waren. Ja, hoe lang ga je dat volhouden als race team, hè? Ik zou het niet weten. Jij bent de connoisseur. Eh? ik niet. Ja, nou ja, ik, ik verwacht dat ze dat niet lang vol gaan houden. Want als sponsor wil je natuurlijk niet eh, ook dat je het team laatste rijdt. En uiteindelijk wordt dat dan eh, een negatieve spiraal. En ik verwacht niet dat dat nog goed gaat komen. Het zou zonde zijn, want Sauber rijdt al uh, inmiddels al een dikke 20 jaar onafgebroken in Formule 1. En ook eerder is dat al eens geweest. Dus wat dat betreft gaat het, ging dat altijd heel goed. Altijd een zeer betrouwbare middenmotor. Onder andere Rijkoon heeft er gereden, Massa en eh, Nick Heidveld komen daar vandaan. Maar eh, ja, dat lijkt allemaal niet zo goed te gaan. Maar wie weet, volgend seizoen 2017 een hoop nieuwe veranderingen eh, met de banden en de motorreglementen. Wie weet dat ze een hele goede winter hebben en dat ze er wel goed doorheen komen. Misschien een goede aerodynamica-kit. Dat schijnt heel belangrijk te gaan worden volgend jaar met de downforce, met het oog op de bandjes en op de motoren. Dus dat, ja, wordt afwachten wat dat betreft. Dat wordt spannend dus voor 2017. Yes hey, eh, de eerstvolgende race. Eerstvolgende race, de Hungaroring, Hongarije. Um, ehm, Budapest, in mijn hoofd. Ehm, de wedstrijd eh, is niet dit weekend, maar het weekend erop. Dus we hebben even een weekje rust. Mhm. Ehm, vorig jaar werd Max daar in een hele wilde regenrace uh, vierde. Ehm, ik kan me herinneren dat eh, Rosberg toen in de laatste ronde nog een, op Ricciardo was het een van de twee. Die kreeg nog een lekke band en er was van alles aan de hand. En uiteindelijk was het Verstappen die vierde werd en was het Alonso die vijfde werd met toen nog hele slechte McLaren. Dus eh, ja, biedt eh, perspectief. Max vertelde vanmorgen dat hij een heel groot fan is van de Grand Prix van Hongarije. Omdat hij vindt dat die baan een beetje lijkt op een kartbaan. En nou ja, als hij ergens goed in was, was het natuurlijk karten. Dus wat dat betreft, ja, hoge verwachtingen ook weer een aantal snelle sectoren. Dus waarschijnlijk een, een, een, sectie waarin de Red Bull heel snel is. Natuurlijk omdat ze een goed chassis hebben. Dus ik verwacht dat Max weer eh, voor het podium kan gaan rijden. Ik, eh, ik eh, hoop het, ik ben benieuwd. Yes, wij, <laughs> wij allemaal. Ja, toch wel. Hey, um... nog, laatste feitje. Ja? Max Verstappen heeft na de afgelopen race voor de vierde keer dit seizoen... in de zesde wedstrijd in de Red Bull... heeft hij voor de vierde keer de Driver of the Day Award gekregen. Oh ja, dat is netjes. Oftewel, <laughs> hij is echt heel goed bezig. Ja, de, de, maar de Driver of Today wordt ehm, gestemd door alleen Nederland of de hele wereld? Of hoe gaat dat? Alle fans over de hele wereld krijgen daar een stem in. Ah, dat is netjes dan. Absoluut, absoluut. De vierde keer in ehm, nou, de, paar races die pas zijn geweest. Ja, in zes wedstrijden tijd. In Baku kreeg hij hem niet, omdat het een beetje ja, een vetloze wedstrijd was eigenlijk. Ja. En in eh, Monaco kreeg hij hem niet, omdat hij uitviel. Maar de rest wel. Nou ja, dat, dat, dat ja, <laughs> moet ik zeggen. Ik vind, het, ik vind het heel goed gedaan van hem. Ja, het is, het is ongelooflijk. Het is, eh, het is niet in woorden te bevatten. Nee, absoluut niet. Hey, eh, ben jij dit weekend nog op uh, circuitpark Zandvoort te vinden tijdens de DTM, de Duitse Tourwagen Master? Jazeker. zowel de hele zaterdag als de hele zondag zit ik bij mijn grote vrienden van Schijfvlak Corner eh, in het hutje aan de buitenkant. Gezellig. Gezellig, eh, gezellig met een biertje onze Duitse vrienden toe te lachen. Dus dat komt helemaal goed. En even buurten bij uh, stotsie? eventueel, eventueel. Nou ja. Hangt er, hangt, vanaf of de aansportinfo wat te doen heeft in de box. Maar ik ga ervan uit dat dat verhuurd is hoor. Maar, dat zou ook zomaar kunnen inderdaad. Dat hoor ik morgen wel. <laughs> We gaan het meemaken. Hey, Tim, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Volgende week dus de race van eh, Hongarije, de Formule 1 Magyar Nagy 2016. Ik kan het niet uitspreken, maar... Magyagir zeggen ze dan toch? Ja, zoiets hè? Zoiets. <laughs> ik weet het ook niet precies. Hongaarse Grand Prix in ieder geval. Ja, de Hongaarse Grand Prix in uh, Budapest, zei je. En eh, die zal volgende week dus gereden gaan worden. Yes. Met het mogelijk een, eh, wederom een podiumplaats voor eh, onze Nederlandse volksheld, kunnen we bijna wel zeggen. Ja, het is wel een, het is wel een beetje een tultheld aan het worden inderdaad, <laughs> Het begint bijna saai te worden iedere keer op het podium. Ja, eh, je godsamme man. Dat <laughs> is wat de zeik op die jongen. Ja, mooi hè. hey, Tim, dankjewel. Yes. En ik spreek jou volgende week weer, denk ik zomaar. Yes, dat is helemaal goed. Heb je vanavond nog een uitzending? Nee, nee. Nee? Ik, werken vanavond. Oh, oh ja, dat zei je natuurlijk. Ja. Nou ja, <laughs> stom van me. Ik had het kunnen weten. Maar eh, is Sander die fluistert dat hij een vraag heeft of hij vanavond nog uitzending hebt. Nou ja, dan doe ik dat. maar ja. nee, nee. nee. Oké, dan spreken we jou eh, volgende week weer rond de klok van half vier. Dankjewel, Tim ja, Koemans. Tot volgende week. Tot volgende week. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was uh, Tim Koemans uh, live vanuit zijn eigen pitstraat in uh, Amsterdam.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 Dan mag je weer. Maar nu ook, je mag eh, de, kleine race meedoen van de platen die we wel en niet hebben gehad. Hey, je hebt geluisterd naar de nummer 28, Shawn Mendes met Treat You Better. En inderdaad, zoals ik al zei, een kleine race mee van uh, Sander Lijstje. Op plek nummer 40, al 12 weken in de lijst, vinden we Jazz Glynn met 1. God Far To Go. Nummer 39, The Chainsmokers featuring Daya met Don't Let Me Down. En op nummer 38, G-Eazy en Bebe Rexha met Me, Myself en I. Op nummer 37 al 31 weken in de lijst... Major Lazer featuring Nyla met Light It Up. En nummer 36 vinden we The Handsome Poet met Get Up. Op nummer 35 vinden we Megan Trainer met No. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 34 is Jonas Blue featuring JP Cooper met The Perfect Stranger. Op nummer 33 vinden we Pink met Just Like Fire. En op nummer 32 David Guetta featuring Sarah Larsen met This One For You. Op nummer 31 Ellie Golding met Something In The Way You Move. En op nummer 30 Martin Jensen met All I Wanna Do. Op nummer 29 Mo met The Final Song. En nummer 28, we hebben hem net gehoord al twee weken in de lijst... Shawn Mendes met Treat You Better. Ja, dat was hem alweer, hé, Jeetje, wat ben jij snel weer vandaag.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 Hier in de Euro Breakdown op eh, CFM Antwoord. Vorige week nog op 28e. Eh, Vier weken lang ondertussen in de lijst. hey, ik ben jullie toch nog een kleine... wat de fuck is nou weer met Justin Bieber aan de hand verschuldigd? Maar dit is geen echte what the fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand. Maar dit is meer een what the fuck... Waar, nou ja, laat maar. Um, Selena Gomez gaat er namelijk over. Je kent er wel de ex van Justin Bieber. Ja, Selena Gomez heeft een eh, nieuwe titel op haar naam. In twee weken tijd heeft ze de meest populaire foto op Instagram... op haar naam weten te schrijven. De titel was eh, tot voor kort het uh, eigendom van niemand minder dan Justin Bieber. Een foto van Selena Gomez die met een eh, rietje uit de Coca-Cola flesje drinkt... is echter eh, zo populair dat ze nu 400.000 likes op haar naam schrijft. Na de foto waarmee Justin Bieber eveneens 400.000 eh, likes kreeg... was opvallend genoeg een foto uit de oude doos... waarop hij en eveneens Selena Gomez te zien waren... Nou, eh, inmiddels heeft Selena Gomez wel 89,2 miljoen volgers... waar Justin Bieber met de schamelijke eh, 74,6 miljoen een beetje achterloopt. Nou, ik heb er eh, geloof ik 103 en dat vind ik al meer dan genoeg. Hey, tijd voor het laatste nummer van dit eerste uur. En dat is de nummer 21 van deze week. Dit is uh, Sam Veld.